Annette Schut met het NOS Journaal. De Afrikaanse Gezondheidsorganisatie heeft een plan gelanceerd om het Mpox-virus op het hele continent te bestrijden. De organisatie zegt bijna 600 miljoen dollar nodig te hebben om het aantal besmettingen terug te dringen. Meer dan de helft van dat geld gaat naar het bestrijden van het virus in 14 getroffen landen en het verhogen van de paraatheid in 15 andere landen. Waar het geld vandaan moet komen is nog onduidelijk. Dit jaar alleen al raakten in Congo ruim 13.000 mensen besmet met het virus. In Londen rijdt sinds deze week een directe bus tussen twee overwegend Joodse wijken. Wie met de bus van de ene naar de andere wijk reist... hoeft daardoor niet meer over te stappen in een hoofdzakelijk islamitische buurt. Het gaat om een proef op initiatief van burgemeester Khan. Hij vond de tijd nu rijp door het toegenomen antisemitisme in Londen. De Joodse gemeenschap vroeg al jaren om de busverbinding. Het ruimteschip Starliner keert over een paar minuten terug naar de aarde. Aan boord zijn niet de twee astronauten die daarmee naar het ISS reisden... want die blijven nog even in de ruimte. NASA vindt het te riskant om ze nu mee te laten gaan vanwege technische problemen. Tijdens de koppeling van de Starliner begin juni ging van alles mis. De astronauten waren van plan zo'n 10 dagen aan boord van het ISS te blijven. Op dit moment zijn het er al meer dan 80. De brandweer is nog de hele avond bezig met het nablussen van de brand in een bedrijfsverzamelgebouw in de Meern. Daar werd vanochtend vroeg brand ontdekt door buurtbewoners. Het gebouw stond toen al volledig in brand. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg. Eind augustus woedde er ook al brand in het gebouw. Het weer, de buien trekken weg en het klaart vannacht in het hele land op.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 Close to me, you are like my sister. Close to me, you are like my brother. You are the only one, you're my everything. And for you, the song I sing. picture you're all I'm thinking of. I praise the Lord above for sending me love.